Het is een richtlijn, want het kabinet wil geen leeftijdsgrenzen vastleggen in een wet. De afgelopen tijd riepen ouders en wetenschappers de politiek al op... om het gebruik van smartphones en social media onder kinderen en jongeren aan banden te leggen. Een meerderheid van de Kamer vindt dat een goed idee. De gemeente Amsterdam had tijdens de nacht van het geweld tegen Maccabi-supporters beter moeten communiceren. Staat in een rapport van een veiligheidsinstituut. Veel Maccabi-fans hebben zich nog lang onveilig gevoeld, terwijl de rust al lang weer was teruggekeerd. Met betere communicatie waren veel geruchten en onzinberichten de kop ingedrukt, zeggen onderzoekers. Nu kwam Amsterdam om 9 uur s ochtends pas met een verklaring en nog eens 3,5 uur later met een persconferentie. Een steekpartij in een bus in Antwerpen vanmiddag. Eén iemand is gedood, twee anderen raakten gewond de vermoedelijke dader is in de bus gearresteerd. Over een motief weten we nog niks. En het zat er natuurlijk een beetje aan te komen, maar dat maakt het niet per se minder vervelend. Morgen wordt er opnieuw gestaakt door NS-personeel. Grof gezegd rijden er geen treinen in Noord-Holland, Flevoland, Gelderland en een flink deel van Overijssel. De reden ken je waarschijnlijk wel inmiddels. Vakbonden willen veel meer loonsverhoging dan waar de NS mee komt. Economieverslaggever Ruben Eg snapt enigszins waar die terughoudendheid van de NS vandaan komt. Het bedrijf staat er namelijk niet best voor. NS die draait al een aantal jaar verlies. Dat is begonnen in die coronatijd. Minder mensen rijden met de trein. Vooral omdat ze bijvoorbeeld op woensdag en vrijdag thuis werken. En ja, hogere lonen, dat betekent feitelijk duurdere treinkaartjes. Vandaag was er nog een gesprek tussen de vakbonden en NS. Maar dat is op niks uitgelopen. En dus moeten veel mensen morgen weer iets bedenken. Ik moet zelf ook puzzelen hoe ik eh, hier in Hilversum kom ik ben de eerste keer nog op de fiets gegaan. Elektrische fiets zeg ik er wel bij hoor. Maar ja, dat kan ik niet elke keer eh, gaan doen. Dat trekken mijn benen niet. Dus het wordt weer carpoolen, bussen zoeken. En eh, ja, sommige mensen die zitten dan ook echt gewoon thuis gekluisterd. Maar ja, ik noemde het net al. Dat thuiswerken, dat kan gelukkig op veel plekken ook. Het weer steeds minder wolken. Vanavond wordt het nog even helemaal zonnig. En vannacht is het helder en een graad of 11. Morgen zon en wolken en 23 tot 27 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files met de meeste vertraging staan vanmiddag op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Aalsmeer en Knaalpunt Velsen 9 kilometer met een kwartier extra reistijd. A10 de ringweg van Amsterdam tussen Amsterdam de Baarsjes en Knopend Koenplein 5 kilometer met 20 minuten vertraging.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 ZFM. right, you can sail away. I just can't let it go. Meeting you was something no one else needs to know. I guess I'm thinking of you like I would know what pumping for love, pumping for love. Cause when I'm thinking of you and all the things we could do, my heart is pumping for love. You left me longing for you. van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran wil praten over een wapenstilstand, melden internationale media. Het land zou Saudi-Arabië, Oman en Qatar hebben gevraagd... die boodschap over te brengen aan de VS en Israël. De politie in Antwerpen heeft een man opgepakt die in een lijnbus een passagier zou hebben gedood met een mes. Twee mensen liggen in het ziekenhuis. Een van hen is de buschauffeur, die wilde tussen beiden komen. Geen sociale media onder de 15, adviseert het kabinet. En een smartphone pas vanaf groep 8. De Tweede Kamer vroeg om maatregelen. Het kabinet komt dus niet met een wet, maar een advies. En het weer vanavond nog lang zonnig. Morgen zon en en 23 tot 27 graden. ZFM.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 Don't ya? Don't ya, baby? Don't ya? Alright, sing. Don't you wish your girlfriend was raw like me? Raw. Don't you wish your girlfriend was good time. of your sweet, gentle kiss. The way that your fingers run through my hair.